Daarvan kun je last krijgen van je darmen. Ook in Nederland hebben minstens twee kinderen de bacterie opgepikt. Al is nog niet zeker of de chocolade oorzaak is. BOA's moeten een hoofddoekje kunnen dragen. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. In sommige gemeentes mogen handhavers met een hoofddoek, keppel of tulband de straat op. Maar het kabinet is daar niet blij mee en vindt dat BOA's een neutrale uitstraling moeten hebben. Het College voor de Rechten van de Mens is het er niet mee eens en zegt dat de neutraliteit van BOA's vooral moet blijken uit hun gedrag en niet uit hun kleding. Het ging al rond en de KNVB heeft het nu ook bevestigd. Ronald Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij begint na het WK in Qatar en hij had de baan al eerder vanaf 2018, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Een periode toen het heel slecht ging met het Nederlands elftal. Hij was eigenlijk eh, de architect van het nieuwe Nederlands elftal. Hij heeft Virgil van Dijk eh, belangrijk gemaakt bij Oranje. En ook Memphis Depay kreeg vanaf toen een grotere rol in het team. Koeman heeft getekend tot en met het volgende WK in 2026. En Elon Musk is nu de rijkste man op aarde ooit. De eigenaar van Tesla en SpaceX heeft een vermogen van 275 miljard euro. After four years, there is a new reigning champ. Elon Musk, the head of Tesla and now Twitter's biggest shareholder, he tops the list for the very first time. He toppled Jeff Bezos. Ja, Musk was dus ongeveer, heeft dus ongeveer 90 miljard meer dan Amazon-oprichter Jeff Bezos, die eerst de rijkste was. Elon Musk zou met zijn geld alle teams in de Eredivisie in één oogwenk kunnen kopen. Die zijn bij elkaar zo'n 970 miljoen euro waard. Musk zou dus nog 274 miljard euro overhouden. Het weer, een bewolkte dag met aardig wat regen ook. Langs de kust waait het stevig en het is een graad of 11. Ook morgen staat in het teken van regen en wind. Vooral in het zuiden en zuidoosten is het dan kletsnat. Toch piept de zon er ook af en toe tussendoor en het wordt een graad of 10.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. eerste uur begonnen met Full House, Standing on the Inside. En we gaan door met Hang the Knife en the Jets, Stand the Gunman. It's gonna come at night till the morning's light's gonna turn the upside down. show to let the people know that he's the number one in town. So if you feel the fear when his man appears, better that you stay away another day. And like a movie star in a supercar, he's gonna make a big country. He's winning every game, so isn't it a shame that everyone around will say, It's alright. I put have man to jail, but there's enough. 24 uur per dag. Dit is ZFM. The other day I felt so young But now you made me hundred years If you turn round Look what you've done. You see my eyes, you see my tears. My friends all say, Don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be But still I love you, hear my song. You disappeared without goodbye, knowing so well you made me cry. But troubles you could never face so you just left an empty place. My friends all say, Don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I. was Joey Dyson met 100 Years. Parfum, aanstekers en mammoetand. Hele en halve poppen, oude oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, flessenpost. Resten van schepen of vliegtuigen, een stukje metaal van een NASA-raket. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden in het Juttersmuseum. Veel van wat de zee ooit heeft weggenomen... keert hier in Zandvoort terug aan het land. Het Juttersmuseum Museum is een kleinschalig en wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. De vaste openingstijden zijn woensdag van half 2 tot 4, zaterdag en zondag van 12 tot 4. Het museum ontvangt graag schoolgroepen en verjaardagspartijtjes buiten de openingstijden. Afhankelijk van de leeftijd bestaat zijn bezoek meestal uit 15 minuten rondkijken en of 45 minuten juttersverhalen. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden tijdens de openingsuren of telefoonnummer 571 2221 571 2221 of via mail info at juttersmuseum.nl. De entree is gratis, maar iets in de giftenpot wordt gewaardeerd. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Floyd Kramer was een Amerikaanse country pianist die vooral furoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Kramer groeide op in Huttig, een klein stadje in Arkansas. Op vijfjarige leeftijd begon hij met pianospelen en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana High Drive Band. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound. Kramer heeft ook bij uiteenlopende artiesten meegespeeld als achtergrondpianist. Onder andere Elvis Presley, Roy Orbison en Patsy Cline. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn tournee door Zuid-Afrika... samen met Jet Atkins en Jim Reeves waar hij aankomst op het vliegveld van Johannesburg zeker 60.000 mensen zonder te wachten om hem te verwelkomen. Andere hoogtepunten waren zijn hitsingle Last Date en On the Rebound, die in 1961 respectievelijk nummer 2 en 4 in de Amerikaanse Billboard Top stonden. Kramer overleed aan longkanker. Postuum werd hij in 2003 opgenomen in de Country Music Hall of Fame.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 Dit was Bots met 7 dagen lang. Schilderen en tekenen in de blauwe tram. Wil je ook onder begeleiding van een enthousiaste kunstenaar Billy... de mooiste creaties schilderen of tekenen? Kom gezellig op de woensdagmiddag langs om te schilderen of te tekenen. Al het materiaal is aanwezig. Elke woensdag van 1 tot half 4. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief koffie, thee of wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk, L oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 06 338 03 279. 06 338 03 279. je meer eten in de winter omdat je dan meer energie nodig hebt om warm te blijven. Uit enquêtes is gebleken dat we in de winter gemiddeld meer eten dan in de zomer. Waarom? Daar is een discussie over. Sommige biologen stellen dat we evolutionair zijn voorgeprogrammeerd om in de herfst en de winter veel te eten. Omdat het vroeger in de winter moeilijk was om aan voedsel te komen, moet je pakken wat je pakken kon. Andere onderzoekers stellen dat we dankzij melatonine zwinters meer eten. Melatonine is een hongeropwekkend hormoon dat we vooral aanmaken als het donker is. Weer anderen zeggen dat we in de winter simpelweg meer eten... omdat we meer binnen zitten en dus meer etentjes hebben dan in de zomer. Het idee dat je meer eten nodig hebt om warm te blijven klopt in elk geval niet... Door warme kleren, beweging en de centrale verwarming blijven onze lichaamtemperatuur wel op peil. Pas als je rilt van de kou verbrandt je lichaam calorieën om zichzelf te opwarmen. Maar dat gebeurt maar zelden. Dus eten we niet meer omdat we het anders koud krijgen. forget the love I had Yes, it's true, I am so sad She's so sweet, so tender, and so kind She's my world, my everything And I know that it's a sin That her face is always on my mind now I'm walking through the rain And I'm only feeling pain I have lost her and there's nothing I can do In my eyes she was a queen Like no one I ever seen Now I'm lonely and she is so far song waren achterinvolgers Ferrari met Sweet Love en Anita Meijer met The Alternative Way. Voor het kappen van een boom die op 1,30 meter hoogte dikker is dan 20 centimeter is een kapvergunning nodig. Voor informatie over het aanvragen van een kapvergunning kijkt u op www.zandvoort.nl. Voor bomen die beeldbepalend zijn voor de openbare ruimte wordt in principe geen kapvergunning verleend.